Dus dat is echt substantieel. Er zijn meerdere redenen voor. De douane wordt steeds beter in het afschrikken van smokkelaars, zeggen ze. En ook worden er meer drugs ingevoerd via havens in het zuiden van Europa. En dus niet meer via Rotterdam. Het Openbaar Ministerie maakt zich wel zorgen over jonge drugsuithalers. Er zijn vorig jaar 59 Minderjarige minderjarigen opgepakt toen ze drugs de haven uit wilden smokkelen. Het OM waarschuwt jongeren voor de gevaren. Waar ik ze voor waarschuw is dat als je eenmaal in die criminele organisatie zit... dat je er niet zo makkelijk mee uitkomt. En dat dat voor je toekomst enorm kwalijke gevolgen heeft. Want voor een paar grijpstuivers heb je dan je hele toekomst vergooid eigenlijk. Een nieuw plan van asielminister Faber gaat zeker 25 tot 60 miljoen euro per jaar extra kosten. Ze wil asielzoekers opdelen in twee groepen. Vluchtelingen die persoonlijk gevaar lopen, bijvoorbeeld vanwege hun geloof... en mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Voor het nieuwe stelsel is extra personeel nodig en dat kost een hoop geld. Ook moeten computersystemen worden aangepast. En Israël stuurt een opvallende kandidaat naar het Songfestival dit jaar. Het gaat om een vrouw die op het festival was dat op 7 oktober 2023 werd aangekomen aangevallen door Hamas. Honderden mensen werden vermoord en 40 gegijzeld op dat festival. Yuval Rafael overleefde door een schuilkelder in te vluchten en te doen alsof ze dood was. Ze begon daarna met zingen om haar trauma te verwerken. En zo klinkt ze. Met welk lied ze namens Israël naar Zwitserland gaat is nog niet bekend. Het Songfestival is in mei. Het weer, het is bewolkt en bijna overal droog met temperaturen rond 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het vaker regenen en komt het af naar een graad of 4. Morgen krijgen we af en toe zon. Het is meest droog bij maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Meer Vijf minuten oponthoud en een kwartier vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen.